Dielke Teertstra met het NOS Journaal. Consumenten geven steeds meer geld uit. In januari was de consumptie 1,8% hoger dan een jaar eerder, meldt het CBS. En dat is de grootste stijging in vier jaar tijd. Vooral de verkoop van elektronica, meubels en auto's nam toe. Ook werd er meer gas verstookt dan een jaar geleden. De Nederlanders krijgen steeds meer vertrouwen in de economie en durven weer grotere aankopen te doen. Het consumentenvertrouwen staat op het hoogste punt in zeven jaar, zegt het CBS. Iran eist dat Saoedi-Arabië de bombardementen in Jemen onmiddellijk stopt. Volgens Iran wordt de crisis in Jemen door de luchtaanvallen alleen maar groter. De Saoedische aanvallen begonnen vannacht en richten zich op posities van de Houthi-rebellen, in onder meer de hoofdstad Sanaa. Saoedi-Arabië wordt gesteund door negen landen, waaronder een aantal golfstaten. Iran zegt dat die agressie de situatie in Jemen alleen maar verslechtert. In de Franse Alpen zijn specialisten begonnen met de identificatie van de slachtoffers van de vliegramp. De afgelopen dagen zijn er voorbereidingen getroffen. De Franse autoriteiten willen nog niet reageren op nieuwsberichten dat een van de piloten van de verongelukte Airbus de cockpit niet meer in kon. Op de voice recorder zou te horen zijn hoe de piloot weggaat en later probeert de gesloten deur te forceren. Scholieren moeten eindexamen kunnen doen op verschillende niveaus, bijvoorbeeld HAVO en VWO. Daarvoor pleit voorzitter Rozenmuller van de VO-raad, de koepelorganisatie van middelbare scholen. Nu staat in de wet dat een leerling maar op één niveau een diploma kan halen. In de Volkskrant pleit Rozenmuller voor een maatwerkdiploma. Dan komen de sterke kanten van een leerling beter tot zijn recht. Het weer dan nog. Eerst zon, maar later vanuit het westen regen. Het gaat harder waaien en het wordt een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan nog files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevelaken 8 kilometer.